Jobboots met het NOS-journaal. De Nederlandse piloten van EasyJet leggen morgenochtend opnieuw het werk neer. De actie heeft gevolgen voor negen geplande vluchten vanaf Schiphol. Het is de vierde keer in korte tijd dat de verkeersvliegers van EasyJet staken. De piloten voeren actie voor een betere CAO. Ze willen minder zware roosters, meer doorbetaling bij ziekte en een betere pensioen. De werkzaamheden aan de spoorbrug over de snelweg A1 bij Maarderberg lopen uit. Daardoor kunnen niet alle rijstroken richting Amsterdam morgenochtend op tijd open, meldt Rijkswaterstaat. Automobilisten moeten rekening houden met files en extra reistijd. Wanneer alle rijstroken op de A1 richting Amsterdam wel open gaan, is afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden. Automobilisten kunnen morgenochtend vanaf 5 uur wel over de A1 richting Amersfoort. Koning Willem-Alexander kijkt met een voldaan gevoel terug op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Trots op al onze Olympiërs, twittert hij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen woensdag de Nederlandse medaillewinnaars op Paleis Noordeinde in Den Haag. Daarvoor vindt een huldiging plaats in de Haagse Ridderzaal in aanwezigheid van onder andere premier Rutte en minister Schippers van Sport. In Brabant zijn dit jaar ruim twee keer zoveel dieren gedood bij branden in stallen als in de drie jaar daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Bijna 15.000 dieren vonden dit jaar al de dood. De drie jaren ervoor waren dat er samen nog geen 7600. Sinds 2013 nam het aantal stalbranden af. Maar aan die daling is nu een einde gekomen. De eisen voor brandveiligheid zijn verscherpt, maar die gelden niet voor oude stallen, waar de meeste branden uitbreken. Het weer, opklaringen en minder buien. Vannacht minima tussen 12 en 17 graden. Morgen overwegend bewolkt en af en toe een bui. Het wordt morgen tussen 20 en 22 graden. Vanaf dinsdag veel zon. De temperaturen kunnen oplopen tot zo'n 28 graden. In het zuiden kan het tropisch warm worden.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 15 werkjes liggen voor ons klaar. De eerste is van Star Parody. Deze dame die ehm, verzorgt piano-improvisaties. En dat heeft ze allemaal de titel meegegeven, The Heart of Frida. Oké, een andere komt van een goede bekende van ons, John Fluker... Hymns of Peace. Dus geen nieuwe cd, maar iets, uit 2006 of 2007. Maakt niet uit, we hadden hem nog niet in onze collectie. Dus eh, vandaar dat dit eh, nu wordt toegevoegd om Peaceful Radio Shows eh, nog completer te maken. Oké, okay, veel luisterplezier. Voor meer info peacefulradio.info chaval, tu tienes la chaval que portará la cielo. Tu tienes la chaval que porta mi corazón. Tu tienes la chaval que libre soy. y del orgullo y te lo soy. Te lo soy. Que te que me quería y te lo soy. Que caramba gitana gitano, o vivo enamorado. Pegada majita não, pegada majita não O vivo enamorado me la llevaré mañana Tiri tiri tiri, a tiri tiri tiri, a tiri tiri coração cativo. Fui queixar-me a uma guitarra do meu coração cativo no instante em que se agarra à incerteza em que vivo. No instante em que se agarra à incerteza em eras tu que me faltavas, e eras tu que me dizias, e eras tu que me faltavas, e eras tu mas depois fugiu depressa. Veio a saudade, abraçou-me, mas depois fugiu depressa. Se eu lhe disser o teu nome, ele nunca mais regressa. Se eu lhe disser o teu nome, ele nunca mais regressa era eu que te esperava, era eu que te sabia, e era eu que te esperava, e era eu que te sabia. Nos fados que alguém cantava, entendendo o que eu sofria. Nos fados que alguém entendendo que eu sofria. Depois o fado encontrou-me e disse quase em segredo. Depois o fado encontrou-me e disse quase. se lhe disseres o meu Thank you.